5 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Duizenden sterrenkundigen hebben vannacht de asteroïde gevolgd die op een afstand van 322.000 kilometer de aarde passeerde. Dat is een afstand die kleiner is dan die van de aarde tot de maan. De sterrenkundigen hoopten meer aan de weet te komen over de samenstelling van de asteroïde. Het 400 meter lange gevaarte is vermoedelijk afkomstig uit het gebied tussen Mars en Jupiter passeerde de aarde rond half 1 met een snelheid van 48.000 km per uur. Een inslag van een asteroïde van dit formaat zou op aarde een enorme ramp veroorzaken, maar dat zal met deze asteroïde de komende 100 jaar zeker niet het geval zijn, zeggen de deskundigen. Een Amerikaanse hedgefondsbeheerder moet een boete van meer dan 65 miljoen euro betalen. Dat is de hoogste boete ooit die door een Amerikaanse civiele rechter aan een individu is opgelegd. De handelaar Raj Rajanataram krijgt de boete voor handel met voorkennis. Voor hetzelfde delict was hij in een strafzaak ook al veroordeeld. De strafrechter legde hem een gevangenisstraf van 11 jaar op en een boete van ruim 7 miljoen euro. Daarnaast werd hem in de strafzaak al 40 miljoen euro aan illegaal gemaakte winst ontnomen. Bij de voorkenniszaak van de fondsbeheerder zijn ook medewerkers van grote banken betrokken. Een oud-directeur van Goldman Sachs is ook opgepakt. Het onderzoek tegen hem loopt nog. Uit Athene komen berichten dat de Griekse interimregering de komende dag wordt gepresenteerd. Waarschijnlijk is dan ook de nieuwe premier bekend. De naam van Lucas Papadimos is vaak genoemd, maar nu zijn er berichten dat hij het niet wordt. Hij zou slecht liggen bij de conservatieve oppositie. En ook zijn er berichten dat Papadimos zelf niet zo'n zin heeft om de klus te klaren. Al twee dagen is er door de belangrijkste politieke partijen vergaderd over een interimregering die als voornaamste taak heeft de bezuinigingen in Griekenland door te voeren. En dan het weer in het zuiden op de meeste plaatsen helder. In de rest kans op mist.